Kees Groot met het NOS-journaal. De Maran naar Sint Maarten. Met het schip worden materieel en hulpgoederen vervoerd... die nodig zijn voor de wederopbouw van het eiland na de orkaan Irma. De Karel Doorman breekt daarvoor een deelname aan een internationale oefening... in de Baltische Zee af. Het kabinet stuurt ook 100 militairen van de genie naar Sint Maarten. Zij gaan noodvoorzieningen bouwen. De genisten vertrekken morgen al vanaf Eindhoven. Veel mensen gaan zelf op zoek naar het zelfmoordpoeder van de coöperatie Laatste Wil. De coöperatie wil de naam van het middel alleen aan leden vertellen... maar een leverancier van chemische stoffen merkt de laatste tijd een forse stijging... in de vraag naar een bepaald poeder. Omdat hij niet wil dat het gebruikt wordt om zelfmoord te plegen... vraagt hij nu een gebruikersverklaring aan kopers. Als hij het niet vertrouwt, verkoopt hij het middel niet. Volgens de coöperatie Laatste Wil is het middel van de leverancier niet de stof die zij bedoelen... maar lijkt het er wel op. Stewardessen en stewards van de KLM gaan vrijdag staken. De grootste vakbond voor cabinepersoneel heeft opgeroepen om voor het vertrek van iedere vlucht een uur lang het werk neer te leggen. De toestellen vertrekken dan dus met een uur vertraging. De bond is vooral tegen een bezuinigingsmaatregel die KLM vorig jaar al doorvoerde. Op lange vluchten wordt sindsdien gevlogen met een personeelslid minder. De bond eist dat dat in de nieuwe CAO wordt teruggedraaid. Het is niet duidelijk hoeveel KLM'ers aan de actie vrijdag zullen meedoen. De directie van de luchtvaartmaatschappij noemt de staking onbegrijpelijk en onverstandig. Het weer, de wind neemt steeds verder af en vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen is het met een middagtemperatuur van 15 graden vrij koel. Er trekken veel buien over.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 I'm too hot. hot damn! Make a dragon roll to retirement. I'm too hot. hot dance. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. hot damn! And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah.